Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen hebben honger. De VN zegt dat het aantal mensen dat bijna in hongersnood zit... binnen een jaar steeg met 3 miljoen. Vooral in Afghanistan is het mis. Sinds de Taliban daar aan de macht zijn, komen Afghanen moeilijk aan eten. Ook in Ethiopië, Haiti, Somalië en Angola gaat het helemaal niet goed. Het komt volgens de Verenigde Naties door oorlog, klimaatverandering en corona. In Cannes, in Zuid-Frankrijk, is een agent aangevallen. Een man trok de deur van een politieauto open en stak de agent met een mes. Die had een kogelvrij vest aan. Een andere agent in de auto zou hebben voorkomen dat de aanvaller doorging met steken door hem neer te schieten. de man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een man die afgelopen weekend gewond raakte bij een festival in de Amerikaanse stad Houston stapt naar de rechter. Hij eist 1 miljoen dollar van de organisatoren. Tijdens het optreden van rapper Travis Scott kwamen acht mensen in het gedrang om het leven. De rapper zegt dat hij kapot is van de situatie. I'm honestly just devastated. I could never imagine anything like this just happening. Scott legde zijn optreden meerdere malen stil, maar maakte het wel af. En op een veiling is 210.000 euro betaald voor het jurkje dat Amy Winehouse droeg tijdens haar laatste optreden. Dat was tien jaar geleden op een festival in Belgrado. En het werd toen pijnlijk duidelijk hoe slecht het met de zangeres ging. maand later overleed ze na een alcoholvergiftiging. Er werden nog meer spullen van Amy Winehouse verkocht. De opbrengst gaat naar een stichting die jonge mensen met een verslaving helpt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan een buitje vallen. staat weinig wind en dat wordt een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust nog steeds op de wegen in onze regio.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 MC Light, y'all ready? Let's put it down for the clubs. position. Make you wait for we have a religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If you touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Oh, Beyonce, MC, like free. Missy, put it down. Party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Hey, full control. Yeah, it's very tempting. in the club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, tonight's nice car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Then Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. party before. I hit the door, the dudes at the floor. sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. Gotta get full control. temptation. Fight, fight yeah. temptation. Yeah. We show you how to fight temptation. Uh, I'm just looking for the right temptation. Fight, fight yeah. temptation. what, what you gonna do? what, what you gonna do? ZFM. Je weet dat ik jou als de beste, ik ken jou als de beste timing en na. Ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Tú me peleas cosas que imaginas, pero no imaginas que me encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a así. Yo solo tengo ojos para ti. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven.